Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaan die als eerste levende mens een varkensnier kreeg... is twee maanden na de operatie overleden. In maart kreeg de 62-jarige man zijn nieuwe nier in een experimentele operatie. Eerder werd er wel een varkensniertransplantatie uitgevoerd... bij twee hersendode mensen. Ook werd bij twee mensen een varkenshart getransplanteerd. Die mensen overleden toen ook al na enkele maanden. Het transplantatieteam van het ziekenhuis zegt geen aanwijzingen te hebben dat de man is overleden aan de gevolgen van de transplantatie met een varkensnier. Het dodental als gevolg van de overstroming in het zuiden van Brazilië is opgelopen naar 136. 125 mensen worden nog vermist. De deelstaat Rio Grande do Sul kampt al anderhalve week met zware regenval. Meer dan een half miljoen mensen hebben hun huizen moeten verlaten door het noodweer. De regen is ook nog niet voorbij waardoor nog meer overstromingen worden verwacht. Zwitserland heeft dit jaar het Eurovisie Songfestival gewonnen. De inzending van Nemo met het nummer De Code kwam zowel bij de vakjury als bij het publiek als grote favoriet eruit. De laatste keer dat Zwitserland won was in 1988 met het nummer van Celine Dion. Op de tweede plaats is Kroatië geëindigd dit jaar met het nummer Rimtim Tagidim van Baby Lasagna was een zwaar beladen editie van het Songfestival. De Nederlandse inzending van Joost Klein werd op het laatste moment gedisqualificeerd. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar een incident dat donderdagavond achter de schermen plaatsvond. Ook was er veel kritiek op de deelname van Israël vanwege de oorlog in Gaza. En de voetbalsters van SC Twente zijn voor de negende keer in 14 jaar tijd landskampioen geworden. Door een 2-0 zege in Enschede op Telstar bleef Twente de kampioen van vorig jaar. Ajax twee punten voor. Het weer, is helder met zo'n 10 graden.